van der Linde met het NOS-journaal. De overheid heeft vorig jaar 17,6 miljard euro aan coronasteun overgemaakt naar bedrijven. Het gaat om compensatie van loonkosten en vaste lasten. Het CBS heeft dat becijferd op verzoek van het ministerie van Economische Zaken. Veruit het meeste geld, 15 miljard, ging naar de NOW-regeling... waarmee bedrijven lonen van werknemers door kunnen betalen. De sectoren die de meeste coronasteun ontvingen waren de groothandel, uitzendbureaus en de horeca. Vorig jaar zijn er in Nederland flink minder euthanasieaanvragen in behandeling genomen. Ruim 200 minder dan in 2019. Dat heeft te maken met de coronacrisis, zegt het expertisecentrum euthanasie in Trouw. De voormalige levenseindekliniek hanteerde vorig jaar een patiëntenstop... omdat er niet genoeg personeel was en een tekort aan beschermingsmiddelen zoals mondkapjes. De afgelopen jaren nam het aantal euthanasieaanvragen juist elk jaar toe. De Braziliaanse Senaat moet onderzoek gaan doen naar de aanpak van de coronacrisis in het land. Het Hoge Rechtshof heeft dat bepaald. Ook mogen lokale autoriteiten kerken sluiten als het te druk wordt. Daarmee fluit het Hof indirect president Bolsonaro terug... die het coronavirus bagatelliseert en nauwelijks ingrijpt. Brazilië is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Alleen in de Verenigde Staten zijn er meer mensen gestorven aan de gevolgen van het virus. Bij archeologische opgravingen in Egypte is een complete stad gevonden. De opgravingen nabij Luxor begonnen in september... en inmiddels hebben archeologen drie paleizen en een regeringscentrum blootgelegd. De stad werd zo'n 3400 jaar geleden gebouwd... en laat volgens deskundigen zien hoe het leven in Egypte was... onder de machtige farao Amenhotep III. De opgravingen zijn in goede staat. In de kamers vonden historici potten, ringen, standbeelden en glasovens. Het weer nog. De dag begint bewolkt met in het noorden wat regen. In de rest van het land droog, soms een beetje zon.